Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ontslagen volgens het Witte Huis om het vertrouwen in de FBI te herstellen. Comey leidde het onderzoek naar de contacten van het campagneteam van Trump met Rusland. Democraten maken een vergelijking met president Nixon... die in 1973 de leider van het Watergate-onderzoek ontsloeg. De democraten eisen nu dat het onderzoek naar de Russische bemoeienis... met de Amerikaanse verkiezingen wordt gedaan door iemand die echt onafhankelijk is... Ook verschillende republikeinen reageren kritisch op het ontslag van Comey. Senator Richard Burr spreekt van een verlies voor de FBI en heel de VS. Op een industrieterrein in Zaandam woedt een zeer grote brand. Omliggende woningen zijn ontruimd, meldt de veiligheidsregio op Twitter. De brand ontstond rond 1 uur vannacht in een oud garagepand... waarin nu meerdere bedrijven zijn gevestigd. De brandweer van Zaandam is groot uitgerukt en probeert te voorkomen... dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Een vliegtuig van de KLM is boven Frankrijk omgekeerd en teruggevlogen naar Schiphol. De Airbus was op weg naar Angola en kreeg onderweg vermoedelijk problemen, maar het is onduidelijk wat er precies aan de hand was. Rond middernacht maakte het vliegtuig bij Grenoble een draai. Een NOS-collega uit Sliedrecht meldt op Twitter dat het toestel een uur later laag overvloog en een raar geluid maakte. Het vliegtuig landde rond kwart over één weer op Schiphol. Juventus heeft zich gisteravond ten koste van AS Monaco geplaatst voor de finale van de Champions League. In Turijn werd het 2-1. De Italianen hadden vorige week ook al de uitwedstrijd gewonnen. In Monaco werd het toen 2-0. Juventus ontmoet in de finale Real Madrid of Atletico Madrid. Die spelen de komende avond nog tegen elkaar. Het weer, het is droog, minima vannacht van 5 graden in het noorden tot rond het vriespunt in het zuiden.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 But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.